Jan van der Putten met het NOS-journaal. De NAM keert voorlopig geen winst meer uit aan de twee aandeelhouders Shell en ExxonMobil. In 2016 keerde de NAM aan de twee bedrijven nog een half miljard euro uit. De NAM heeft nu een extra buffer om schadevergoeding uit te keren aan gedupeerden van de aardbevingen in Groningen. Dit weekende ontstond ophef toen bekend werd dat Shell juridische maatregelen had genomen om niet langer op te draaien voor schulden van de NAM. In een oplichtingszaak heeft de Fiat in Arnhem 10 mensen opgepakt. Ze zouden zich hebben voorgedaan als medewerkers van de Belastingdienst... en 170 ondernemers onder druk hebben gezet om boetes en belastingsschulden te betalen. De Fiat zegt dat de ondernemers in totaal voor 2,2 miljoen euro zijn opgelicht. In IJsselstein het brandgewoed in enkele loodsen met boten. De zwarte rookwolken waren kilometers ver te zien. Tientallen boten zijn verwoest. Slachtoffers zijn er niet. Drie mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. In de Eerste Kamer leven nog veel vragen over de donorwet van D66 Tweede Kamerlid Dijkstra. Zij stelt voor dat mensen in principe orgaandonor zijn, tenzij ze registreren dat ze dat niet willen. In de Tweede Kamer werd de initiatiefwet destijds aangenomen met de kleinst mogelijke meerderheid. Inlichtingendienst AIVD en MIVD gaan toch openbaar maken hoeveel telefoon- en internettaps ze uitvoeren. Vorige maand oordeelde de Raad van State dat er geen reden is om die cijfers geheim te houden zoals het kabinet wilde. De zaak was aangespannen door de privacyorganisatie Bits of Freedom. Een jihadist uit Rotterdam is bij verstek veroordeeld tot zes jaar cel. Adil B. had zich in Syrië aangesloten bij een terreurorganisatie die banden heeft met Al-Qaeda. Waarschijnlijk zit de jihadist nog ergens in Syrië. Het weer, vanavond toenemende bewolking en vannacht regen. Morgen eerst bewolkt en regenachtig, in de loop van de dag opklaringen... maar later ook kans op een winterse bui. Het wordt een graad of acht. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Het tijdverlies is daar 20 minuten. Op de A10, de ring van Amsterdam, gebeurde een ongeluk net voor de Koentunnel. Daar zijn twee rijstroken dicht, maar het levert niet zo heel veel vertraging op. Ongeveer 10 minuten vanaf Geuzenveld. De A28 dan van Amersfoort naar Zwolle staat wel behoorlijk vast tussen Nijkerk en Strandhorst. 7 kilometer kilometer daar na een ongeluk. De vertraging is een kwartier. Op de N201 van Uithoren naar Hilversum voor de aansluiting met de A2 een half uur oponthoud. En ook een half uur vertraging is er op de N218 van Europoort naar Spijkenisse tussen de aansluiting met de N57 en Heenvliet.